Minister Verhagen zei gisteravond dat hij een andere oplossing gaat zoeken vanwege een gebrek aan draagvlak bij bevolking en bestuurders. Hij gaat nu de mogelijkheden bekijken van opslag in de bodem van de Noordzee. Het vorige kabinet wilde CO2 opslaan in drie lege aardgasvelden in het noorden. Vooral de laatste maanden was daartegen veel verzet. Vorig jaar november blies Verhagen ook al een proefproject voor CO2-opslag in Barendrecht af. Ook daar was het argument een volledig gebrek aan draagvlak. Als het kabinet geen meerderheid haalt in de Eerste Kamer... wordt het heel moeilijk om te zorgen voor fundamentele veranderingen. Dat zei de VVD-lijsttrekker voor de Eerste Kamer, Hermans... in het verkiezingsdebat bij de NOS. Zijn CDA-collega Brinkman noemde het beter voor de stabiliteit om op het CDA te stemmen. En voorman De Graaf van gedoogpartner PVV zei dat zijn partij keurig haar rol zal spelen om wetten te toetsen. PvdA-lijsttrekker Bart wilde niet op voorhand zeggen dat het kabinet weg moet als er geen meerderheid is in de Eerste Kamer. Maar we gaan het, het kabinet wel moeilijk maken, voert ze eraan toe. Het Haagse vervoersbedrijf HTM voert vandaag actie tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op het openbaar vervoer. Het kabinet wil 120 miljoen bezuinigen in de drie grote steden. Morgen is Rotterdam aan de beurt. Stadsgewest Haaglanden en de stadsregio Rotterdam verloren gisteren kort geding om de acties te laten verbieden. Haaglanden en Rotterdam vonden dat de acties de reizigers en het bedrijfsleven te veel zouden duperen. In de regio Haaglanden rijdt een aantal Randstad, rail, bus en tramlijnen de hele dag niet. S'avonds staan alle HTM-bussen stil. Gisteren is al gestaakt in Amsterdam. Het weer vannacht droog, vooral in het westen opklaringen, plaatselijk ook mist. Minima liggen rond 2 graden. In de ochtend af en toe zon, maar smiddags raakt het bewolkt.